Michel Koenen met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft rond de voetbalwedstrijd Feyenoord-Union Berlin 75 mensen aangehouden. Een groep van 60 Duitse supporters waren voor de wedstrijd in de wijk Lombardije uit op een confrontatie met Feyenoord-fans. Volgens de politie hadden ze spullen bij zich om mee te vechten en zochten ze naar cafés waar Feyenoord-aanhangers zaten. Ook in de omgeving van de Kuip was het onrustig. Een drietal Union-fans werd gebeten door politiehonden. Het lichaam in een natuurgebied in Florida is inderdaad van de verloofde van Gabby Petito. Haar dood leidde tot een wekenlange zoektocht naar haar vriend Brian Laundrie. Hij is de mogelijke moordenaar. Gabby Petito verdween tijdens een lange reis die het stel maakte. Laundrie keerde alleen terug, maar verdween later ook. De EU-leiders hebben op een top in Brussel gesproken over het rechtsstaatconflict met Polen. Premier Rutte drong aan op strafmaatregelen, maar vooral Duitsland, Frankrijk en Italië willen volgens EU-bronnen vooral blijven praten met Polen. Het land ligt al een tijd onder vuur over de rechtspraak. Zo oordeelde het Poolse Constitutionele Hof dat de nationale wetten zwaarder wegen dan die van de EU. Premier Rutte vindt dat Polen vanwege die uitspraak geen recht meer heeft op 36 miljard euro uit het coronasteunfonds. steunfonds en de leider van een bende in Haiti zegt dat hij 17 ontvoerde zendelingen en hun gezinsleden zal vermoorden... als er niet 17 miljoen euro losgeld wordt betaald. Ze werden afgelopen weekend ontvoerd. De bende noemt zichzelf 400 idioten. De christelijke organisatie waar de zendelingen voor werken roept op om te bidden voor de getroffen families. Het weer, vooral aan zee, waait het flink. Het koelt af naar een graad of 6. Overdag trekken er dan buien van noord naar zuid over het land.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 Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt vroeg, luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag luister agent het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag. René Gap, zing het voor ze. Ik heb die bon gepakt, maar ook een ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, terrasje zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko op balkon geklapt. Als ik morgen ga heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Hey Donnie ouwe, zeg eens wat. ik morgen de pep een maat geef kan ik zeggen dat ik heb geleefd Het is altijd een feest waar ik ben geweest Ik ben continu op een paper chase René plank die Mary door de week Je wil niet weten wat hij in het weekend race Smokkel spannen een blazer Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber Rijdt daar hard, wel eens een bon gepakt Zes maanden op vakantie, kom terug bruin gepakt Duik in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, grap Ik heb die bon gepakt ook ton gepakt. Ik heb de mooiste op dit feestje op de mond gepakt. Als ik morgen ga, heb ik geen spijt van dat. Ik heb alle mooie dingen die ik kon gepakt. Ik heb die bon gepakt, de restjes zon gepakt. Voor ik ging heb ik een jonko hey René, kom mee. Het is tijd voor een vers kopje thee. yeah, yeah, yeah. Always been told that I've got too much pride. Too independent to have you by my side. said all of you will see.